NOS nieuws van 12 uur. Kees Groot. Deadline nadert over het Catalaanse streven naar afscheiding. Puigdemont krijgt van Madrid tot morgenochtend de tijd om het onafhankelijkheidsstreven op te geven. De Catalaanse leider wil overleg met de Spaanse regering, maar die voelt daar niets voor. In Helsingborg in het zuiden van Zweden is een politiebureau door een explosie zwaar beschadigd. Er wordt niet uitgegaan van terrorisme, maar de politieleiding spreekt wel van een aanval op de samenleving. Zuid-Zweden heeft veel last van criminaliteit. De Portugese minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt vanwege de bosbranden in het land. Bij die branden kwamen de afgelopen maanden ruim 100 mensen om het leven. De overheid kreeg veel kritiek op de manier waarop de branden zijn bestreden. Volgens Portugese media wilde minister Urbano al eerder opstappen, maar werd dat door premier Costa geweigerd. De GGD in Gelderland wordt platgebeld door mensen die verontrust zijn over de uitbraak van open TBC in Vaassen en Apeldoorn. Meer dan twintig mensen zijn ziek of ziek geweest. De GGD heeft de antwoorden op veel vragen online gezet. Zo hopen ze de onrust een beetje weg te nemen. Het is niet bekend waar en wanneer de patiënten de besmetting opliepen. FC Twente heeft trainer René Haken uit zijn functie gezet. Aanleiding is de slechte competitiestart van de club uit Enschede. Twente staat 15e en haalde maar 6 punten uit acht wedstrijden. Assistent Marino Puzic neemt de taken van Haken voorlopig waar. René Haken was ruim twee jaar hoofdtrainer van FC Twente. Het weer in het westen bewolkt, in het zuidoosten geregeld zon.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 In de Randstad is eh, de A4 Den Haag-Rotterdam nog steeds dicht tussen Den Hoorn en Delft vanwege een vrachtwagenbrand. Je rijdt het best om via de A13. De N11 Leiden-Bodegraven is in beide richtingen afgesloten bij Alphen aan de Rijn vanwege een ongeluk. Verkeer eh, tussen Leiden en Bodegraven rijdt in beide richtingen het beste om via Den Haag. De N237 Utrecht-Amersfoort is in beide richtingen afgesloten tussen Soest en de Stichtse Rotonde vanwege een ongeluk. Je kan het beste omrijden via de A28.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 I tear my arms, let me hold you like I never did before. I should have tried just to talk. wasted every time. Now my heart is on. you spend until your world is going You have change for a quarter?